Drie uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering gaat ook in St. Louis en Memphis federale agenten inzetten. Dat zijn agenten van onder meer de FBI en de drugsbestrijdingsorganisatie DEA. De inzet van deze agenten maakt deel uit van Operation Legend... het plan om op deze manier de orde te herstellen in steden waar het onrustig is... President Trump vindt dat sommige democratische burgemeesters de situatie in hun stad niet meer onder controle hebben. De meeste demonstraties tegen racisme en politiegeweld verlopen vreedzaam. De operatie begon in Kansas City en breidde zich steeds verder uit. De Libanese autoriteiten hebben 16 mensen gearresteerd... in het onderzoek naar de explosie in de haven. In totaal zijn 18 mensen ondervraagd over de ontplofte loods... waarin een grote hoeveelheid ammoniumnitraat lag opgeslagen. Morgen wordt ook de topman van de haven ondervraagd. In de stad was het gisteravond korte tijd onrustig. In de buurt van het parlementsgebouw in het centrum van Beirut... gooiden demonstranten met stenen en staken voorwerpen in brand. De betogers zijn boos over de ramp... die ze zien als gevolg van falend regeringsbeleid. Horecazaken moeten vanaf maandag aan bezoekers vragen of ze hun contactgegevens willen achterlaten voor het bron- en contactonderzoek. Het kabinet wil daarmee het aantal coronabesmettingen indammen. Verder gaat de GGD reizigers uit risicogebieden bellen... om te checken of ze wel twee weken in quarantaine gaan. De politie zoekt een man die in Eindhoven met een bijl mensen bedreigde bij een Aldi-filiaal. Daarna ging hij in een auto vandoor. De politie achterhaalde het kenteken en ging naar hem op zoek. Toen zijn auto later op de avond gezien werd is een achtervolging ingezet... die eindigde op de Oorschotse dijk. Daar werd de man klem gereden, maar hij stapte uit en vluchtte een maisveld in. Bij de zoektocht werden een helikopter en speurhonden ingezet, maar de man werd niet gevonden. En dan nog het weer. Het is helder bij een graad of 16. Morgen volop zon met temperaturen tussen de 31 en 35 graden. Ook in het weekend is het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het.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 Liar, liar, liars. En je ex, die is de mijne. Mijne, mijne, mijne. Ja, ik kan met die tigers, tigers, tigers tijger. Je hart is wat je ziet. Kom nou alsjeblieft. Jij wilt dat ik bij je blijf. Ja, bij je blijf hoor. my name, cause ain't nobody tighter than me. Give it up, give it up, You like the way I'm rapping I don't know, know nothing better, chasing my cheddar. You ain't listen to me. I got love, love, love, love, love, love, love.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 Can we have a little conversation? Figure it out with no intoxication We carry on, what is our motivation? We're never wrong, how the hell we gonna make it? Maybe we're used to this Tell me what are we to do?